Dat is net zoveel als de eis. Het lichaam van de 19-jarige Milika werd in juni 1992 gevonden in een vijver in haar woonplaats Zaandam. Ze bleek seksueel te zijn misbruikt. Er werden DNA-sporen aangetroffen, maar die leidden toen nog niet naar de dader. A kon worden aangehouden nadat zijn broer DNA had afgestaan. Hussein A is nu veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag... doodslag om verkrachting te verhullen. De Turkse geheime dienst ontvoert en martelt stelselmatig politieke tegenstanders... volgens een samenwerkingsverband van een aantal Europese invloedrijke media... waaronder de Duitse omroep ZDF... worden deze mensen gedwongen om verklaringen af te leggen... tegen aanhangers van moslimgeestelijke Fethullah Gulen. De regering van president Erdogan houdt Gulen en zijn aanhangers verantwoordelijk... voor de mislukte staatsgreep van 2016. Programmamaker Tim Hofman heeft bij de Tweede Kamer zo'n 250.000 handtekeningen aangeboden voor een verruiming van het kinderpardon. De ondertekenaars willen dat migratiekinderen die hier zijn geboren of al langer dan vijf jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. Hofman maakte de documentaire Terug naar je eigen land, waarin hij vijf kinderen volgt die Nederland moeten verlaten. De 250.000 handtekeningen zijn ruim voldoende om verruiming van het kinderpardon op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Femke Heemskerk heeft in China op de WK-korte baan zwemmen... brons veroverd op de 200 meter vrije slag. De Australische Titmus pakte het goud. Het eerste deel van de race zwom Heemskerk aan de leiding... maar ze had geen antwoord op de eindsprint van Titmus. Heemskerk zegt heel blij te zijn met het brons. Volgens haar was het deelnemersveld erg sterk. Het weer, nog kans op een buitje, maar nu en dan schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen droog en een graad of 4. Donderdag en vrijdag maximaal 2 graden. En s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de N201 Hoofddorp Hilversum heb je 20 minuten op onthoud tussen Uithoorn en Meidrecht.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...